Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. LHBTI-jongeren worden vaker gepest door schoolpersoneel blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Groningen en Utrecht. Het kan gaan om uh, eh, subtielere opmerkingen, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld het eh, niet willen meedoen in het eh, aanspreken van een jongere met een andere geslacht dan waarmee ze geboren zijn. en dat gebeurt niet alleen bij leerkrachten, maar ook bijvoorbeeld bij scholen als geheel die homoseksualiteit überhaupt afwijzen. Ook vinden LHBTI-leerlingen het veel moeilijker om dit soort pestgedrag te melden. Als ze dat al doen, wordt er vaker niks mee gedaan. Franse troepen hebben een leider van islamitische staat in de Sahara gedood. De man, al-Sarawi, richtte in de Sahel dood en verderf aan volgens president Macron. De gedode IS-leider claimde verantwoordelijk te zijn voor de dood van vier Amerikaanse militairen. Ook ontvoerde zijn groep buitenlanders. Utrecht gaat de komende jaren proberen om jongeren uit de drugscriminaliteit te halen. Er handelen daar veel jonge mensen in cocaïne en de gemeente komt met een plan om daar wat aan te doen. Ze gaan bijvoorbeeld meer jongeren aan het werk helpen en de politie gaat jonge drugsdealers dichter op de huid zitten. En het is nog maar de vraag of het mag, maar een school in Amsterdam doet het. Leerlingen die geen QR-code kunnen laten zien, mogen daar niet meer naar binnen. Het CODAM College, waar je kunt leren programmeren, doet dat voor de veiligheid van zijn studenten. We had to, to make our decision ourselves and these decisions have been driven by the safety of our students. Ja, maar daardoor moeten ongevaccineerden meerdere keren per week een coronatest eh, doen. En dat ziet deze jongen niet zitten. Hij komt nu thuis te zitten, zegt hij tegen NH Nieuws. Ja, een andere opleiding eh, is niet meer mogelijk echt op dit moment om eh, in te schrijven. Zijn er meer studenten die nu overwegen om te stoppen? Eh, ik weet dat er meer studenten zijn eh, die gaan stoppen zelfs. Openbare scholen mogen geen checks doen. Maar hoe dat zit voor privéscholen zoals deze, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het weer in het noordoosten nog kans op wat regen. Later overal droog. Vanuit het westen klaart het ook af en toe op. En het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat rustiger op de weg. In de regio nog steeds vertraging op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor Zaanstad Westerkoog nog 2 kilometer file.